Carmen Verheul met het NOS journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht ingestemd met het zorgplan van president Obama. Het wetsvoorstel werd met 219 stemmen aangenomen. Obama had er 216 nodig. De stemming betekent een grote politieke overwinning voor de president. Met het zorgplan wil Obama de hele bevolking aan een ziektekostenverzekering helpen. Vrijwel alle Amerikanen moeten een polis afsluiten en de verzekeraars zijn verplicht om alle klanten aan te nemen. In een televisietoespraak noemde Obama de hervorming een overwinning voor de Amerikaanse bevolking en een belangrijke stap voorwaarts. Hij zal de wet deze week tekenen. Na het succes van het Bel me niet register tegen telefonische verkoop... moet er nu ook een Bel niet aan register komen tegen verkoop aan de deur. Dat vindt de Consumentenbond. Het blijkt dat steeds meer bedrijven hun verkopers nu naar de mensen thuis sturen. Om de consument daartegen te beschermen pleit de bond voor een register... waarin mensen kunnen aangeven dat ze geen verkopers aan de deur willen. Ruim een derde van de ouders heeft liever geen kind met HIV in de klas van zijn of haar kind. En meer dan 1 op de 10 leraren heeft liever geen collega met HIV. Dat blijkt uit onderzoek van het aids uitgevoerd door TNS Nipo. De belangrijkste reden is angst voor besmetting. Het aids en de HIV-vereniging Nederland lanceren vanmiddag een nieuwe campagne tegen misverstanden rond HIV. President Sarkozy is ook in de laatste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk flink afgestraft. Met bijna alle stemmen geteld bleef zijn partij, de UMP, steken op 35 procent. Net als vorige week gaat de winst naar de linkse partijen die samen uitkomen op 54 procent.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 number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call. I see your face in front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see mesmerizing.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 We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to coconut. a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. said all we had to say.